komen Marokkaanse jongeren twee keer zo vaak in aanraking met de politie als leeftijdsgenoten. Het gaat om jongens tussen de 12 en 24 jaar. Het aantal Marokkaanse probleemjongeren moet over twee jaar flink zijn teruggebracht door middel van harde aanpak waarbij ook kansen worden geboden. De gemeenten willen de cijfers voortaan jaarlijks publiceren. China wil dat Japan excuses aanbiedt voor het arresteren en vasthouden van een Chinese kapitein. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend kort nadat de kapitein was vrijgelaten en in China was teruggekeerd. Japan heeft volgens Peking de Chinese soevereiniteit en de mensenrechten van een Chinese staatsburger geschonden. Behalve excuses eist China ook compensatie voor het incident. In het noorden van Nigeria hebben 2 miljoen mensen hun huis moeten verlaten voor overstromingen. Het water komt uit twee stuwmeren waarvan de sluizen vorige maand zijn opengezet. En dat gebeurt elk jaar om akkers van water te voorzien. Maar dit jaar zijn de moezonregens veel heviger, waardoor het land niet op zoveel water was berekend. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. In India zijn tot opluchting van de organisatie de eerste buitenlandse deelnemers aan de Commonwealth Games aangekomen. Zo is het Engelse hockey-elftal in New Delhi gearriveerd. De laatste weken is er een storm van kritiek op de organisatie... omdat het atletendorp nog niet klaar is... en bovendien zou het er smerig en onhygiënisch zijn. Gemeende Bestspelen beginnen volgende week zondag... en veel deelnemers hebben er weinig vertrouwen in dat alles op tijd in orde is. Rijkswaterstaat verwacht het drukste weekend van het jaar op de snelwegen. Door werkzaamheden is onder meer de A20 tussen Ketelplein en Kleinpolderplein richting Hoek van Holland dicht. De A2 is naar het zuiden afgesloten tussen Del en Everdingen. En omdat de omleidingswegen van de projecten elkaar deels overlappen, worden overdag veel files verwacht. Het weer, wisselend bewolkt en vooral in de kustprovincies kans op een bui. Het wordt een graad of 15.